5 uur. Mautschreurs met het NOS Journaal. Er een taakstraf van 100 uur. Hij gaat voor zover bekend niet een hoger beroep. De twee zouden in maart vorig jaar een straatrace hebben gehouden. De vader knalde met hoge snelheid tegen de auto van de vrouw. Zij overleed twee weken later. Saoedi-Arabië heeft zijn ambassadeur in Duitsland teruggeroepen. Aanleiding zijn opmerkingen van de Duitse minister Gabriel van Buitenlandse Zaken over de rol van Saoedi-Arabië in de crisis in Libanon. Die ontstond nadat premier Hariri had aangekondigd dat hij vertrekt. Boze tongen beweren dat Saoedi-Arabië hem gedwongen heeft op te stappen. Ook Gabriel suggereerde dat. Bij een aanslag met een bomauto in een vluchtelingenkamp in het oosten van Syrië zijn zeker 26 doden gevallen. De aanslag zou het werk zijn van terreurorganisatie IS. De daders reden met een vrachtwagen vol springstof in op een groep vluchtelingen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn onder de slachtoffers 12 kinderen. Slachtanden en huiden van olifanten mogen voorlopig Amerika niet in. President Trump heeft het besluit om jachttrofeeën weer toe te laten opgeschort. In een tweet zegt hij dat hij eerst alle feiten over de bescherming van de dieren wil bekijken. Sinds 2014 geldt al een verbod op het importeren van delen van olifanten die zijn gedood in Zambia en Zimbabwe. Maar het Amerikaanse Agentschap voor Natuurbeheer bepaalde deze week dat het zou worden opgeheven. Natuurbeschermingsorganisaties spraken schande van het besluit. Het weer overwegend droog bij minima van een graad of 4. In het zuidoosten is er kans op vorst aan de grond. Overdag vanuit het noorden enkele buien. Het gaat stevig waaien. Het wordt tussen 7 en 9 graden.